en een voorspoedige start. Dikte de Haak met het NOS Journaal. Groningen maakt plannen voor een nieuw Waddeneiland. Het idee is ontstaan om de natuur in de Eems en het Waddengebied te beschermen. Op het eiland moet een zeehaven met overslagterminal komen... zodat verdieping van de vaargul in de Eems onnodig wordt. Het is nog niet bekend waar het eiland moet komen te liggen. De Waddenvereniging wil liever niet dat het tussen Rotterdam-Oog en het Duitse Waddeneiland Borkum komt. Dat levert volgens de vereniging te weinig op voor de natuur. De Russische president Poetin heeft in zijn eindejaarstoespraak de Russische anti-adoptiewet verdedigd. Door die wet kunnen stellen in de VS geen Russische kinderen meer adopteren. Volgens Rusland worden Russische adoptiekinderen door Amerikaanse adoptieouders verwaarloosd. De Russische wet is een reactie op een Amerikaanse wet waarin staat dat Russen die betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten geen visum krijgen voor de Verenigde Staten. De Italiaanse premier Monti stelt zich toch kandidaat voor de parlementsverkiezingen, melden verschillende media. Monti zou met een eigen lijst willen komen. Bij zijn aantreden, eind vorig jaar, had hij gezegd dat hij tijdelijk premier wilde zijn... om Italië met hervormingsmaatregelen door de crisis te loodsen. Hij wordt volgens de kranten gesteund door centrumpartijen... en overgelopen leden van Berlusconi's centrumrechtse PDL-partij. In de achtste finale van de Champions League spelen Real Madrid en Manchester United tegen elkaar. Barcelona loopt de AC Milan, Arsenal speelt tegen Bayern München... en Celtic neemt het op tegen Juventus. Schalke 04 van Klaas-Jan Huntelaar en Ibrahim Afellay loten het Turkse Galatasaray. De achtste finales in de Champions League worden in februari en maart gespeeld. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten volgt een op steeds meer plaatsen regen... en waait een vrij stevige oostenwind. Middagtemperatuur ligt tussen 3 graden in het noordoosten en een graad of 5 in het zuiden. Vanavond bereikt de neerslag het noordoosten en daar valt natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A10 richting Zaandam voor de Koentunnel 3 kilometer. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. En op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik kan niet meer, ik kan niet meer dansen. Twee kom op de bas, stevig vast. Rustig en bereken al mijn kansen. ESMC kwadraat, berekenen de kans dat zij vanavond met me mee wil gaan. En elke nacht dans met mij.